Dat heeft IOC-voorzitter e Rogge zojuist bekendgemaakt in Kopenhagen. Rio kreeg in de laatste stemronde meer IOC-leden achter zich dan Madrid. In de eerste en tweede stemronde waren Chicago en Tokio al afgevallen. Het is voor het eerst dat de Spelen in Zuid-Amerika worden gehouden. Als blijkt dat de minister verantwoordelijk is voor het uitlekken van de notulen van de ministerraad eerder deze week, dan zal hij worden vervolgd. Premier Balkenende zegt dat vanavond in het NOS-programma Met het oog op morgen. Hij zegt niet te verwachten dat de minister het heeft gedaan, maar hij wil de dader zonder aanzien des persoons aanpakken. Deze week citeerde RTL Nieuws uit een vergadering van het kabinet over de Westerschelde. Balkenende vroeg daarna het Openbaar Ministerie de Rijksrecherche de gang van zaken te laten onderzoeken. Het kabinet gaat de voorwaarden voor huwelijksmigratie flink aanscherpen. Minister van der Laan van Integratie maakt het inburgeringsexamen Nederland zwaarder. Voordat mensen naar Nederland komen moeten ze bijvoorbeeld een grotere woordenschat hebben en komt er ook een schriftelijke toets. Onderzocht wordt of het mogelijk is de leeftijdsgrens voor importbruiden en bruidegommen te verhogen van 21 naar 24 jaar. Tegelijkertijd wil het kabinet buitenlandse huwelijken waarvan een van de partners minderjarig was niet meer erkennen. Minister Heersbalin benadrukt dat het kabinet het recht op huwelijk respecteert, maar wil optreden tegen dwang, fraude en misbruik. Nederland geeft een half miljoen euro noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving op Sumatra. Het geld gaat naar het Indonesische Rode Kruis, heeft minister Koenders bekendgemaakt.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 De nu bijna drie jaar geleden gestorven toetsenist en componist Rick van der Linden raakte met zijn exception muzikanten vooral bekend door hun rock- en jazzachtige arrangementen van muziek van Bach, Beethoven en andere grootheden uit de klassieke wereld. Een voorbeeld hoe hij met Johann Sebastian omging is de badinerie van de suite nummer 2 in B mineur door Rick van der Linden omgedoopt in Peace Planet. cars and houses, bearskin rugs to lie before my fire. But there's something missing, something isn't there. It seems I'm never kissing the one whom I should kiss. I want something to live for, someone to make my life an adventurous dream. once I give for someone who'll take my life and make it seem gay as they say. My eye is watching the noon crowds searching the promenade, seeking a clue to the something to van alle jazzy klinkende klassieke muziek was dit de van oorsprong Italiaanse jazzzangeres Roberta Gamberini. Maar eigenlijk was dit ook klassiek. Want ze zingt niet zoals al die moderne fluistermeisjes, maar zoals het hoort, met een krachtig geluid. Prachtig begeleid door pianist Hank Jones. En de muziek was eigenlijk ook een klassieker. Die prachtige song vol van verlangen van Billy Strayhorn. Something to Live For. Maar ik breng jullie terug naar het principe van dit extra jazzprogramma. Klassieke muziek in een jazzjasje. Zoals het barakstuk Sicilien, niet van Faré, maar van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door mondorgelvirtuoos Toets Tielemans en toetsenist Kenny Werner. And Dat was de Franse jazzvogelgroep Swingle Singers. Al in 1961 opgericht door Ward Swingle. En deze groep legde zich toe op het vocaal verklonken van klassiek werk. Hier waren... <clears throat> het wordt steeds, erger. <clears throat> Hier waren zij te horen in een werk van de Spaanse componist Isaac Albéniz, Tango in D majeur, uit het werk España. En als we het er dan toch over de tango hebben, herinner ik jullie even aan de grote vriendschap tussen de Amerikaanse vibrafoonvirtuoos Gary Burton en de Argentijnse bandoneonspeler en componist Astor Piazzolla. En die vriendschap heeft geresulteerd in een aantal fraaie albums. Voor vanavond koos ik een opname uit van Burton en het nieuwe Tango Quintet van Piazzolla tijdens een optreden op het jazzfestival in Montreux. Hier is vol passie Nuevo Tango. Dat was geen klassiek thema, maar wel een muziekvorm die een van de moeders van de jazz is, namelijk de blues. En in dit geval de Really True Blues, gespeeld door het Modern Jazz Quartet, bestaande uit John Lewis piano, Mal Jackson vibrafoon, Percy Heath bass en Connie Kay drums. Een kwartet waarvan helaas alle leden inmiddels zijn overleden, maar dat een nieuwe vorm bracht in de jazz met zijn klassiek klinkende stijl van improvisatie. Even een Nederlands geluid, ook al vanwege zijn wat klassiek klinkende imago. Trompetist Erik Vloeimans met zijn combo en als extraatje zangeres Veelowski in Images of Washington. Jazz of Washington, serene and clear. Cherry blossom in the sun. Still alive in 3D, it's quiet here. And nothing's ever moved since 1960. Dat was de Amerikaanse trompetist Chris Botti, die soms de opvolger van Chad Baker wordt genoemd. Ook hij nam een klassiek stuk onder handen, namelijk de mooie aria Nessun Dorma uit de opera Turandot van Giacomo Puccini. Het komende stuk zou je eigenlijk ook een aria kunnen noemen, een moderne. It ain't necessarily so, evenals Summertime uit het vorige uur, afkomstig uit de opera Porgy and Bess van Gershwin. Prachtig gezongen door Aretha Franklin. if you like to read in the Bible, it ain't necessarily so. Mm, now, little David was small, but oh my. Yes, David was small, but oh my. He fought big Goliath as David was small. But oh, oh, oh, oh, oh my. Have you ever heard about Jonah? He lived in a well. You ever heard about Jonah? He lived, lived in a well. And he made his home in that fish ship's after money. Yes, Jonah, he lived in a well. seven, live clean, and don't have no fault. take me, yeah, I take that gospel whenever it's possible, but with a little grain of salt. Methuselah lived 900 years. why I say that it ain't. It ain't necessarily. It ain't no necessarily. It ain't. It ain't necessarily so. Ain't necessarily so. necessarily so. Ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily, ain't necessarily so. Dat was de Amerikaanse jazzvioliste Regina Carter in een ode aan <clears throat> de Italiaanse componist en eh, violist Paganini, met wie zij vanwege haar aanvallende speelstijl vaak wordt vergeleken. Ook het tweede uur van eh, Classic in the Jazz is bijna voorbij. Maar ik wil nog even een verjazz stukje Brahms laten horen, een van zijn Hongaarse dansen. Hier zijn opnieuw de Swingle Singers.